opsporing verzocht. De politie zegt nu zeker te weten dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie is op zoek naar een vrouw met een rode jas en een rode hoofddoek... die op 8 februari rond half acht s avonds is gezien in de straat waar Borst woonde. Anderhalve week eerder, op 29, 29 januari is bij Els Borst aangebeld door een oudere verwarde man in donkere kleding. De politie wil weten wie deze man was. De geheime diensten AIVD en MIVD gaan nog steeds af en toe de fout in met het verzamelen en verwerken van gegevens. Ze ondernemen acties waarvoor geen wettelijke basis is. Toch gaan ze niet structureel buiten de wet om. Dat concludeert de commissie die toezicht houdt op de diensten. Volgens de commissie zet de AIVD agenten in om gegevens te verwerven op een manier die in feite neerkomt op de inzet van een tap. Zonder toestemming van de minister mag dat niet. De commissie onderzocht de werkzaamheden van de diensten... naar aanleiding van het schandaal bij de Amerikaanse NSE. De politie in Zwolle zoekt twee mannen in verband met de explosie begin vorige week in een Swarma-zaak. Op bewakingsbeelden uit de omgeving is te zien dat de twee kort voor de explosie voor het pand stonden en plotseling wegrenden. Uit het onderzoek was al naar voren gekomen dat de explosie van vorige week maandag met opzet is veroorzaakt. De dode baby die gisteren in een tas in Eindhoven werd gevonden is een meisje. Over de doodsoorzaak is niet bekend. Het staat ook niet vast of ze heeft geleefd. De man en de vrouw die gisteren werden opgepakt zitten nog vast. De politie gaat ervan uit dat de vrouw de moeder van de baby is. Het weer, de wind neemt af, het blijft helder met hooguit wat nevel en het koelt vannacht af tot 2 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig met veel zon en vrij hoge temperaturen.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 bekende Take 5. Dave Brubeck, maar in de uitvoering van de New York Ska Jazz Ensemble. Eh, van de cd eh, Step Forward, een cd uit 2008. En het nummer Take Five, eh, ja, ska en jazz. Sommige mensen houden ervan, sommige mensen vinden het verschrikkelijk natuurlijk. de echte jazzliefhebbers, die denken er toch over ska iets anders. Maar goed, het is toch een leuke muziekvorm en een beetje van deze tijd. De New York Ska Jazz Ensemble heeft ook de Harlem Nocturne gespeeld. En eh, dat is natuurlijk een fantastisch stuk muziek. En de vorige keer had ik gezegd van we gaan de tweede uur altijd beginnen met de Harlem Nocturne. En eh, deze keer een uitvoering van eh, Johnny Otis. Dus ik had ook gevraagd of mensen wat uh, nummers wilden doorgeven. Nou, ik heb er een aantal gehad hoor. En het is een lange <laughs> lijst geworden. Er staan echt heel veel uitvoeringen op. Ik denk dat, er nou, een stuk of vier mensen hadden gereageerd. En ik denk dat er in totaal wel vijftig uitvoeringen van zijn. Nou de Harlem Nocturne van de big band van Johnny Otis. Een opname, ik dacht 42, 43. Música Harlem Nocturne. Eh, Johnny Otis. Eh, deze meneer is nog heel oud geworden. Ik zie net naar zijn geboortedata te kijken. Hij is geboren in 1921, dacht ik. En overleden in 2012. Dus goede 90 jaar geworden. Dus het kan wel als je in de muziek zit. Dus bij deze figuur is dat inderdaad gelukt. Dan over naar een van mijn favoriete zangeressen. Een zangeres waar ik wel eens meer was van draai. Didi Bridgewater, Lonely Woman. Prachtig nummer. was was Didi Bridgewater from the CD Night. Midnight Sun, eh, Lonely Woman, compositie van Horace Silver. Eh, fantastisch muziek, hè? Eh, tijd voor Dexter Gordon, The Shadow of Your Smile. heerlijke tonen van Dexter Gordon... The Shadow of Your Smile, compositie Mondel en Webster. Eh, en dan nu tijd voor een uh, zangeres die gisteravond in de Oosterpoort in Groningen stond. Eh, las ik Liz Wright, een, opkomende ster. speelt vaak in Nederland, ook op het North Sea Jazz Festival. En van haar, van haar eerste cd, het nummer Fire, van de cd Salt, een cd uit 1996. Liz is een, eh, ja, een fantastische zangeres. Zeer geliefd eh, vanwege ze, eh, de typische manier waarop ze jazz, gospel, R&B en folk weet te combineren. Echt top. Luistert u naar Liz Wright. En dan nu weer tijd voor eh, wat oudere jazz. Hoewel het er niet zo heel oud is hoor. De Paris Washboard. En, de eh, eh, Paris Washboard is een Franse band die reeds 20 jaar haar sporen wereldwijd heeft verdiend. Met vier instrumenten, te weten klarinet, trombone, piano en washboard... brengen ze traditionele jazz uit de 20 jaren. <clears throat> de leider van de band is Daniel Barda. Die was dirigent klassieke muziek, maar zijn tweede liefde was de jazzmuziek. Eh, samen met Alain Marquet op klarinet, Louis Marginier piano en Gerard Badeau op wasboord... komen ze tot een prachtige formatie. U gaat luisteren naar het nummer... Please don't talk about me when I'm gone. 1998. washboard. Eh, ja, leuk instrument, het washboard. Uh, je niet gek vaak. Ik dacht dat de band zelfs nu nog optreedt. Dus wie weet komt hij nog eens tegen op een of ander festival. En dan nu tijd voor een, eh, een bekende zanger. Paul Enka. U kent hem ongetwijfeld allemaal. Wat hij heeft niet met jazz te maken. Nou, hij heeft ooit een cd gemaakt, een eh, cd Rock Swings, een cd uit 2005. En dat is toch wel een fantastische cd geworden. Als crooner heeft hij een aantal eh, pop-rocknummers eh, gezongen. En daar wil ik u toch mee kennis laten maken. Want het is zeer de moeite waard. Het is, als je kijkt naar, de, bijvoorbeeld gisteren was de documentaire over em, Caro Emerald. En als je dan ziet hoe haar eerste cd geproduceerd is met één violist. En als je dan kijkt hoe Paul Anka dat doet met een compleet orkest wat geweldig goed ingespeeld is er verschil moeten zijn. Het eerste nummer van deze cd wat ik wil laten horen is eh, een heel bekend nummer. Hello, u kent het ongetwijfeld in uitvoering van eh, Lionel Richie. I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile.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 schitterende klanken. Paul Inker. Ik draai direct nog iets van deze cd. Iets van de Pet Shop Boys. Dat is ook fantastisch. Echt eh, te gek. Maar dan nu toch weer tijd voor echte jazz. Uh, eh, Iconic. Eh, van de cd Jazz Nocturne. het nummer Misty. En daarmee speelt hij samen met pianist Kenny Barron, bassist James Genius en drummer Kenny Washington. ja, Konitz is ja, klasse natuurlijk. En altijd weer weet je ook van bekende nummers iets heel moois te maken. uw aandacht voor Misty. Mm-hmm. James eh, Genus. het eh, nummer eh, Misty, Lee Konitz, Jazz Nocturne. Schitterende cd's, allemaal mooie nummers op. You had to be so nice to come home too. Misty, Alone Together, Body and Soul en My Funny Valentine... om er maar een paar te noemen. Het zijn de echte krakers natuurlijk. Fantastische cd. ik schakel nog een keer terug naar Paul Enka... het nummer van de Pet Shop Boys... been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. I've ever done, everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I've My father taught me how to be so pure of thought and word and deed, but he didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where has one thing in common too. It's a sin, such a sin. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done do. Every place I've ever Yes, everything I long to do, no matter where or when or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. as mooi, nou, of niet? Uh, eh, It's a Sin, Paul Enka van de cd Rock Swings. Eh, het nummer was van de Pet Boys. En dan nu de hoogste tijd voor een, eh, een van de mooiste cd's die ooit gemaakt is. Chad Baker. En de cd is live in Tokio. En een fantastische cd. Chad op zijn best, zou ik maar zeggen. In die periode was toch een moeilijke tijd. <clears throat> en ja, dankzij Peter Huids, dat was een, zeg maar, begeleider, eh, Metadon. En een hele goede ritmesectie bestaande uit eh, Harold Danko, pianist, bassist Hein van der Gijn en drummer John Engels, natuurlijk bekend hier. Een fantastische cd. En eh, hij maakt hier in een trompet solo, eh, ja eigenlijk 40 jaar muziek kan je daarin terug horen. Ik begreep ook van John Engels dat hij dat een van de prettigste optredens had gevonden. Het was voor hem een moeilijke tijd, heb ik ooit eens gelezen in een interview in die periode. 87, eh, maar hij heeft fantastisch gevonden. Er waren twee grootheden wat hij echt eh, belangrijk vond. Dat was Chet Baker en Ben Webster, kan ik me herinneren. Een fantastische ritmesectie eh, met Hein van der Geijn en John Engels. Ik laat er een stukje van horen, maar 13 minuten is te lang.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 Oud-minister Els Borst is al op 8 februari gedood... twee dagen voordat haar lichaam werd gevonden in de garage van haar woning. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. De politie zegt nu zeker te weten dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie is op zoek naar een vrouw met een rode jas.